uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. VV-verkiezingsprogramma een bedreiging voor de rechtsstaat. Zoals het sluiten van moskeeën en het niet toelaten van asielzoekers. Rutte zei in het VPRO-programma Zomergasten dat hij het diep oneens is met de PVV. Toch sluit hij samenwerking met de partij niet uit. De situatie van vier van de zes soorten mensapen is verder verslechterd. Op de nieuwe rode lijst van natuurbeschermingsorganisatie IUCN staan ze nu te boek als ernstig bedreigd, de hoogste risicocategorie op de lijst. De met uitsterven bedreigde mensapen zijn de oostelijke en westelijke gorilla en de Borneo'se en de Sumatraanse orang-oetang. Ook de chimpansee en de bonobo worden in hun voortbestaan bedreigd. Goed nieuws is er voor de reuzenpanda, de Tibetaanse antilopen en de Australische langoorhaasrat. Dankzij beschermingsmaatregelen zijn er meer van deze dieren bijgekomen. Zuid-Soedan laat na een bijeenkomst met VN-diplomaten alsnog 4000 extra blauwhelmen toe. President Salva Kiir zei vorige maand dat hij geen nieuwe troepenmacht wilde en weigerde samen te werken met de Verenigde Naties. De VN dreigde daarna met sancties en een wapenembargo tegen Zuid-Soedan. In juni braken in de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba gevechten uit tussen regeringstroepen en aanhangers van de vicepresident. Bij de gevechten vielen zeker honderd doden. Een bondgenootschap van het Turkse leger en Syrische rebellen heeft strijders van islamitische staat verdreven van het laatste stukje langs de Turk-Syrische grens waar de terreurbeweging nog zat. IS zou daarmee een belangrijke toevoerroute kwijt zijn voor wapens, munities en buitenlandse strijders. In Amstelveen zijn twee doden aangetroffen in een woning. Hulpdiensten hebben geprobeerd de twee te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Volgens de brandweer zijn de twee niet overleden aan koolmonoxidevergiftiging. Waar de twee wel door zijn omgekomen, wordt onderzocht.